De invalpools zeggen dat de instroom vanuit de pabo's... en de zij-instromers sneller moeten stijgen. De Turkse president Erdogan heeft gebeld met de Saoedische koning Salman... over de verdwijning van de Saoedische journalist Khashoggi. Ze zouden hebben besloten tot een gezamenlijk onderzoek. Khashoggi verdween toen hij op 2 oktober... het Saoedische consulaat in Istanbul bezocht. Volgens Turkije is hij vermoord door een Saoedisch doodseskader... maar de Saoediërs spreken dat tegen. De gemeenteraadsverkiezingen in België zijn voor de Vlaams-nationalistische NVA niet de grote doorbraak geworden waarop partijleider Bart de Wever had gehoopt. Zijn partij werd in Antwerpen weliswaar opnieuw veruit de grootste, maar in veel kleinere gemeenten bleven de christendemocraten overeind. De grote winnaars in Vlaanderen zijn de Groenen en het Vlaams Belang. In de Duitse deelstaat Hessen zijn drie doden gevallen... toen een vliegtuigje na een mislukte landing vergeefs een doorstart probeerde te maken. De Cessna ramde een hek, schoot over een weg waar voetgangers liepen... en kwam tientallen meters verder in een grasveld tot stilstand. De drie slachtoffers zijn twee vrouwen en een jongen van een jaar of tien. In Somalië is een man terechtgesteld vanwege een aanslag van Al-Shabaab vorig jaar... met een vrachtwagen op een druk kruispunt. De executie was exact een jaar na de aanslag... die aan bijna 600 mensen het leven kostte. Nooit eerder vielen bij een terreurdaad in Afrika zoveel doden. Nadat de man van 23 was geëxecuteerd... werd op de plek van de aanslag een monument onthuld. Het weer, periode met zon. In het westen wat meer bewolking en plaatselijke kans op een bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Ook morgen nog warm en overwegend droog. Daarna koeler en wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens 3 kilometer file.